Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Specialisten uit Maleisië gaan op het Franse eiland Réunion de resten van een vliegtuig onderzoeken. Op het strand van het eiland ten oosten van Madagaskar zijn wrakstukken aangespoeld... die mogelijk van de vermiste vlucht ma 370 zijn... de Boeing 777 van Malaysia Airlines die in maart vorig jaar spoorloos verdween. De gevonden resten zouden ook van een Boeing 777 zijn... Reunion ligt zo'n 4000 kilometer westelijk van het gebied in de Indische Oceaan waar het vliegtuig vermist raakte. verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 10% meer fraude opgespoord dan het jaar ervoor. In totaal voor zo'n 99 miljoen euro. De verzekeraars investeren meer in de aanpak van fraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars verwerpt dat zijn vruchten af. Mensen sjoemelen vooral met verzekeringen voor auto's, brommers en motoren. De wegblokkades van boeren in Frankrijk en het oponthoud bij Calais kosten de Nederlandse transportbedrijven handenvol geld. Volgens verzekeraar TVM, waarbij 30% van de transportbedrijven is aangesloten, loopt de schade in de miljoenen euro's. Na Franse boeren voeren nu ook Belgische boeren actie. Vandaag staan acties in Vlaanderen gepland. Israël heeft plannen om een nederzetting op de westelijke Jordaanhoever uit te breiden... terwijl een deel ervan op last van de rechter juist moet worden afgebroken. Maar terwijl bulldozers met de sloop zijn begonnen... heeft premier Netanyahu aangekondigd dat er op een andere plek in de nederzetting... 300 nieuwe huizen bijkomen. Hij zei ook dat hij vergevorderde plannen heeft om in Jeruzalem... nog eens 500 nieuwe woningen neer te zetten. In Brussel zijn 29 mensen veroordeeld voor onder meer het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië. Drie mannen kregen 20 jaar cel, onder wie het vermoedelijke brein achter de vereidelde terreuraanslag in Verviers. Een haatimam uit Molenbeek kreeg 12 jaar cel. Het weer, vannacht minder buien, maar de komende dag weer meer regen, maar ook een tijd zon.